Een voorspoedige start. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Onderhandelaars op de klimaattop in Parijs hebben een definitief akkoord bereikt, melden verschillende bronnen. De details van de eindtekst worden waarschijnlijk aan het eind van de morgen gepresenteerd aan de ministers van de deelnemende landen. Die moeten er later op de dag over stemmen. In Parijs is door 195 landen bijna twee weken intensief onderhandeld over de aanpak van de wereldwijde klimaatproblemen. De oorspronkelijke planning was dat er gisteren een slotakkoord zou liggen. Nederland en België hebben een stemmenronselaar uit Guinea betaald om het WK van 2018 binnen te halen. Volgens de Volkskrant kreeg de Afrikaan zeker 10.000 euro van het Nederlands-Belgische biedingsteam. Dat is in strijd met de regels van de FIFA. Uit mailverkeer zou ook blijken dat de man uit Guinea door de Belgen een winstpremie werd beloofd... als Nederland en België het WK inderdaad zouden binnenhalen. De ethische commissie van de FIFA bekijkt of er op basis van de nieuwe feiten een onderzoek moet worden ingesteld... En ook de KNVB gaat de documenten bestuderen. Het gebruik van de nekklem door de politie is zelden dodelijk voor een arrestant. Blijkt uit onderzoek van een wetenschapper die politiedossiers tussen 2005 en 2012 heeft ingekeken. In die periode stikte één arrestant terwijl agenten de nekklem gebruikten, vertelt de wetenschapper in het Radio 1-programma Argos. Over de claim was veel te doen nadat een Arubaan in Den Haag overleed toen agenten deze techniek gebruikten. Na meer dan 50 jaar wordt het rechtstreekse postverkeer tussen Cuba en de VS weer opgestart. Binnenkort komen er een paar postvluchten per week. Het directe postverkeer werd in 1963 gestopt. Daarna konden Cubanen en Amerikanen alleen via andere landen brieven naar elkaar sturen, zoals Canada en Mexico. Het weer, de ochtend begint met zon, maar in de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt 7 tot 10 graden. Morgen is het grotendeels droog. De maxima liggen dan tussen de 5 en 8 graden. Maar vanuit het noordoosten wordt het overdag steeds kouder.